Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Als er een avondklok komt, dan lijkt het erop dat we van half negen tot half vijf binnen moeten zitten. Dat is een half uurtje later dan waar het kabinet eerder aan dacht. De verwachting is dat de avondklok overmorgen ingaat, vrijdag dus. Burgemeesters hebben er gisteravond over gepraat. Zij wilden vooral weten wat de strenge coronamaatregel oplevert. Een maatregel waar je niet goed kunt uitleggen waardoor die precies dient die maakt het heel erg lastig voor mensen A om die te accepteren. Maar die maakt ook heel lastig voor onze handhavers. Dat is natuurlijk een stuk lastiger dan een maatregel die misschien niet leuk vindt, die niet mooi is, maar die wel nodig is en die ook aantoonbaar iets toevoegt. Vanochtend praat het kabinet er nog over en straks om 1 uur is er een persconferentie. Premier Rutte is niet alleen met corona bezig. Hij werd gisteren in de Tweede Kamer hard aangepakt vanwege de toeslagenaffaire. Onder zijn leiding werden fouten gemaakt. Ouders moesten onterecht grote bedragen terugbetalen... en veel van hen kwamen daardoor in de problemen. Rutte geeft dat allemaal toe, maar vindt wel dat hij gewoon door kan als VVD-lijsttrekker. Zijn kabinet is wel al opgestapt. Het is de allerlaatste dag van president Trump. In een videoboodschap heeft hij afscheid genomen. As I conclude my term as the 45th president of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do. And so much more. Rond een uur of zes vanavond begint de inauguratie van zijn opvolger Joe Biden. Er is gevoetbald voor de KNVB-beker. PSV kan zich opmaken voor de kwartfinale. De Eindhovenaren wonnen van FC Volendam. Was niet makkelijk voor ze. PSV had meer dan 50 minuten nodig voor de 1-0, was te horen bij de lokale omroep van Eindhoven. Madueke moet hem meegeven of gaat schieten. Ja, het is 1-0 eh, voor PSV. Madueke is dan degene die hem maakt. Hij breekt de band. En het is een doelpunt dat PSV nodig had hoor. Want eh, die eerste helft zag het er slecht uit voor eh, de ploeg van Roger Smit. Veel kansen voor Volendam. Dat hadden we toch niet verwacht. En later viel dankzij een penalty ook nog de 2-0. Het weer, veel wolken. In het noorden kan er af en toe wat regen uitvallen. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Het bedrijf uit Veldhoven profiteert van de grote vraag naar chips... voor bijvoorbeeld smartphones, datacenters en elektrische auto's. Het OM onderzoekt of oud-bestuursleden van ABN AMRO... onder wie Gerrit Salm iets te verwijten valt bij controle op witwasfraude, meldt het FD. De bank wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd te hebben gemeld. De Chinese zakenman Jack Ma, oprichter van webwinkel Alibaba... heeft na bijna drie maanden weer van zich laten horen. Hij verscheen in een korte video die werd gepost op verschillende Chinese zakenkanalen. Het weer grotendeels bewolkt, met in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden is er nog kans op wat zon. Het wordt een graad of negen. hearts collide Shadows dance in the distance Something just ain't right I'm cold inside Help me find what I'm missing We're all scared to fly Still we try Learn to be brave, see the other side Won't you leave me there Have no fear Close your eyes, find paradise Between me is one. We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my my my, there's a. Th unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. Did you know I didn't Could've got this right without you, without the bullshit.